ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Nederland. Zo net heeft hij gespeecht in Den Haag. Eigenlijk had die andere Vladimir daar moeten zijn, zegt hij. Of course, we all want to see different Vladimir dan heeft hij het natuurlijk over Vladimir Poetin, de president van Rusland. Die zou in Den Haag moeten worden vervolgd voor oorlogsmisdaden, zei Zelensky. En het is natuurlijk 4 mei, dus ging het ook over doodherdenking. vertelt mijn collega Gien. Jazeker, ja. Eh, het uh, was natuurlijk onvermijdelijk om dat eh, <laughs> niet te noemen. Eh, hij zei vandaag herdenken jullie, jullie slachtoffers van alle oorlogen. maar denk ook als het kan aan ons Oekraïners en denk aan de Oekraïners die nog in leven hadden kunnen zijn. Sommige boeren hebben op het laatste moment hun protestvlaggen toch omgedraaid of weggehaald. De afgelopen dagen was er veel om te doen. Vooral nabestaanden van omgekomen militairen hebben er moeite mee dat de vlaggen niet goed hangen tijdens dodenherdenking en bevrijdingsdag. Deze boeren uit Overijssel haalden daarom gisteravond tientallen vlaggen weg langs de weg. We doen het uit respect voor, nou ja, goed, 4, 5 mei. Eh, ik denk dat, het, dat die gebeurtenissen dus belangrijker zijn dan eh, op dit moment eh, de vlaggen laten hangen. En goed, en uit respect ook naar de veteranen en zo. Ik denk dat het wel belangrijk is dat eh, even de pas op de plaats gemaakt wordt. Ja, of hij de vlaggen allemaal weer terughangt, dat weet hij nog niet. En werknemers van autofabriek Netcar in het Limburgse Born zijn nog steeds niet aan het werk. Sinds gisteren zijn ze aan het staken, want ze zijn boos over de onzekere toekomst van het bedrijf. Het contract met BMW loopt af, waarvoor ze in de fabriek nu nog minis maken. En een opvolger voor dat grote merk is er nog niet. Wij hebben ook recht om te weten waar we, waar we staan. Wij staan dadelijk op de straat. Die andere andere heren, wat bovenop het, op het hok zitten, die hebben het wel geregeld. Die zullen wel 100.000 euro's premie krijgen. De directie had gehoopt dat er vandaag weer gewerkt zou worden, want er zouden een paar belangrijke investeerders langskomen. Die afspraak is nu verzet. Het weer, zonnig dagje, 18 graden in Groningen, 24 in Limburg. Komende nacht kans op wat buien, mogelijk met onweer. Morgen begint zonnig, smiddag zijn er weer wat buien en het wordt een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén opvallende file in Noord-Holland en die staat op de N207 Alfa de Rijn richting Hillegom.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 I'm falling just a little tonight, uh, uh, cause everybody's making trouble. Someone's burst their bubble, but we'll be getting by alright. Uh, to the memory. Straight tequila, drinking on an empty beach. Tell me, was was it all just a fantasy?